thank you say Nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand. Nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij.